Dorald Negens met het NOS-journaal. Het kabinet kan het tweede testtoestel van de Joint Strike Fighter kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP heeft daar afgelopen avond mee ingestemd. In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat een definitief besluit over het gevechtsvliegtuig pas door het volgende kabinet wordt genomen. En de ministers Hille en Verhagen benadrukten dat nog eens in de Kamer. De oppositie denkt daar anders over en is bang dat Nederland door de aankoop van een tweede testtoestel nu vastzit aan de JSF. Volgens Hille kan Nederland er nog steeds vanaf, al hangt daar wel een prijskaartje van 270 miljoen euro aan. Dat is het bedrag dat Nederland uittrekt om de twee test-JSF's te kopen en mee te doen met de opleidingen van de piloten. In de Libische stad Misrata is een westerse journalist door mortiervuur om het leven gekomen. Het is de Britse fotojournalist en filmmaker Tim Hetherington. Er zijn berichten dat ook een tweede westerse journalist is omgekomen, maar zijn dood is niet bevestigd. Hetherington bracht vorig jaar samen met Sebastian Junger de documentaire Westrepo uit. De film die een beeld geeft van de oorlog in Afghanistan leverde hem een Oscar-nominatie op. In 2007 won Hetherington de World Press Photo. De Nederlandse manier om Afghaanse politieagenten te trainen in Kunduz wordt waarschijnlijk overgenomen door de NAVO. De methode zal dan gaan gelden voor heel Afghanistan. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De duur van de training wordt uitgebreid van zes naar acht weken en begint volgend jaar als proef. Als die succesvol is, neemt de NAVO het model over. In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. Zijn cv blijkt niet te kloppen. Twee hbo-opleidingen blijken interne bedrijfscursussen te zijn, meldt RTV Oost. Was volgens de VVD in Overijssel geen sprake van bewuste misleiding. Klaassen was al sinds 2003 provinciebestuurder. Het weer, het koelt vannacht af tot zo'n 8 graden.